van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het hart van de Iraanse olieindustrie is gebombardeerd. Op het eiland Gark, voor de kust van Iran, is volgens de president elk militair doelwit vernietigd. De olieindustrie zou daarbij gespaard zijn. Wel dreigt Trump die alsnog aan te vallen als de scheepvaart door de straat van Hormuz belemmerd wordt. Het eiland Gark is van groot belang voor Iran. Zo'n 90% van de olie-export verloopt via dat eiland. De prijs van een vat olie is opnieuw gestegen. Bij het sluiten van de beurs was een vat ruim 103 dollar. Dat is de hoogste slotkoers in zo'n vier jaar tijd. Voor de oorlog in het Midden-Oosten kostte een vat Brentolie zo'n 73 dollar. Eerder deze week werd bekend dat 32 landen olievaten uit hun reserves op de markt brengen. De hoop is dan dat de prijzen dalen. Nederland levert ruim 5 miljoen vaten olie. De politie in Rotterdam heeft beelden gedeeld van verdachten van een ernstige mishandeling. Het gaat om twee mannen. Zij worden ervan verdacht in januari een 42-jarige man op straat te hebben geslagen, geschopt en gestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de aanval, die ogenschijnlijk uit het niets kwam. De verdachten staan herkenbaar op beeld van beveiligingscamera's van een shawarmazaak in Rotterdam-Zuid. De beelden waren te zien in het opsporingsprogramma van Omroep Rijnmond. De Amerikaanse rechtbank vindt het niet nodig om de voorzitter van de centrale bank te vervolgen, zoals de regering Trump wil. Fed-voorzitter Powell was aangeklaagd door het ministerie van Justitie, maar volgens de rechter is dat alleen bedoeld om hem onder druk te zetten. President Trump wil dat de centrale bank de rente verlaagt. Het weer, het blijft bewolkt vannacht met vooral in het zuidoosten regen.